Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Berichten over de mogelijke bereidheid van Griekenland om te bezuinigen om de euro te houden... hebben geleid tot optimisme op de effectenbeurzen. In Amsterdam stegen de koersen van alle hoofdfondsen van de AEX. Op andere Europese beurzen gingen vooral de bankaandelen omhoog. Ook Wall Street sloot de week positief af. Dit weekend wordt duidelijk of Griekenland en de geldschieters tot een overeenstemming kunnen komen. Bij aanslagen op twee hotels in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn zeker tien doden gevallen. Eerst reden bomauto's de hotels binnen, waarna gewapende mannen de gebouwen binnendrongen en om zich heen schoten. De politie schoten vier terroristen dood. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is opgeëist door de islamitische terreurgroep Al-Shabaab. Door ongeval op de afsluitdijk heeft een onbekend aantal vakantiegangers de laatste veerboot naar Terschelling gemist. Op de A7 richting Friesland botsten aan het begin van de avond twee auto's op elkaar. Het achteropkomende verkeer kwam daardoor enkele uren muurvast te staan. De rederij zei dat de veerboot niet later kon vertrekken. Tot overmaat van ramp waren alle hotels in Harlingen al vol. De mannenfinale zondag op Wimbledon gaat net als vorig jaar... tussen de Zwitser Roger Federer en de Servier Novak Djokovic. Zevenvoudig winnaar Federer won vandaag van de kampioen van 2013, de schot Andy Murray. En Djokovic, die Wimbledon in 2011 won, was te sterk voor de Fransman Richard Gasquet. In de Tour de France is de eerste renner betrapt op het gebruik van verboden middelen. In de urine van de Italiaan Luca Paolini zijn sporen van cocaïne gevonden, zegt de wielerfederatie UCI. De kook werd gevonden op 7 juli, de dag dat de peloton over de kasseien naar Cambrai reed. Paolini is voorlopig geschorst in afwachting van de contra-expertise. Het weer, vannacht geleidelijk toenemende bewolking, maar het blijft droog. Minima tussen 10 en 15 graden. Morgen flinke periode met zon. ochtends nog wel wat wolkenvelden. Het wordt 24 graden op de Wadden tot 29 in Brabant. Dit was het NOS.